van twee uur. Moutschreurs met het NWJ is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar valsheid in geschriften bij FC Twente. De club heeft mogelijk gefraudeerd bij de transfers van spelers. FC Twente wordt daarmee al geruime tijd in verband gebracht. Zo zouden onder meer de verkoop van Dusan Tadic en de aankoop van Jesus Corona niet in de haak zijn geweest. Gisteren besloot de KNVB dat FC Twente verder moet in de eerste divisie... vanwege financieel wanbeleid in het verleden. Cipiers in België gaan door met staken. Een overleg met de Belgische minister van Justitie heeft opnieuw niets opgeleverd. De gevangenenbewaarders staken al drie weken. Ze eisen onder meer dat er meer personeel komt. Als gevolg van de staking kwamen her en der ook gedetineerden in opstand. Onder meer in Itter bij Brussel. Daar weigerden zo'n 100 gevangenen afgelopen avond terug te gaan naar hun cel. Ze kunnen al weken niet of nauwelijks bezoek ontvangen. Voor de derde keer op rij heeft Sevilla de Europa League gewonnen. In Basel wonnen de Spanjaarden met 3-1 van Liverpool. In de eerste helft kwam Liverpool met 1-0 voor en leek de 2-0 dichtbij maar direct na rust scoorde Sevilla de gelijkmaker. En daarna kwam Liverpool er nauwelijks meer aan te pas en scoorde de Spanjaarden nog twee keer. Het was sinds 1978 niet meer voorgekomen dat een club drie Europese bekers op rij wint. Op een veiling in Genève is een recordbedrag neergelegd voor een blauwe diamant. Hij bracht ruim 51 miljoen euro op. Het hoogste bedrag ooit voor een edelsteen. De diamant van ruim 14 karaat was van de Britse diamanthandelaar Philip Oppenheimer... die jarenlang de baas was van een Zuid-Afrikaanse mijn. Wie de nieuwe eigenaar is van de zogeheten Oppenheimer Blue is niet bekend. Het vorige veilingrecord stond ook op naam van een blauwe diamant... In november vorig jaar werd de Blue Moon verkocht voor 45 miljoen euro. Het weer vannacht overal droog. Het koelt af naar een graad of 9. Overdag redelijk wat zon.